uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is toegenomen met 21, meldt het RIVM. Er waren 34 nieuwe ziekenhuisopnamen. Het aantal mensen dat in Nederland ziek wordt door het virus neemt sinds eind maart af. Ook het aantal mensen dat bij de huisarts komt met klachten die passen bij COVID-19 daalt nog altijd, zegt het RIVM. Vanavond geeft het kabinet een persconferentie over een aantal versoepelingen die begin juni van kracht worden. Zo gaat onder voorwaarden de horeca weer open. Het ministerie van Financiën doet aangifte vanwege mogelijke misdrijven in de toeslagenaffaire... waarin duizenden ouders zijn gedupeerd, schrijven de staatssecretaris een vuilbrief en Van Huffelen aan de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om beroepsmatige discriminatie door te kijken naar afkomst. Daarnaast wordt onderzocht of mensen de fiscus een geldbedrag moesten betalen... terwijl ambtenaren wisten dat dat niet terecht was... De toeslagenaffaire draait om ouders die door de Belastingdienst en onrechten van fraude met toeslagen voor kinderopvang zijn beschuldigd. Vliegtuigmaatschappij EasyJet is getroffen door een grote dataroof. Gegevens van 9 miljoen klanten liggen op straat. Het gaat onder meer om hun mailadressen en reisplannen. Bij ruim 2200 klanten maakten de daders ook creditcardgegevens buit, meldt EasyJet. De maatschappij spreekt van een zeer professionele aanval maar zegt niet uit welke hoek die aanval komt. In India en Bangladesh worden miljoenen mensen in kustgebieden geëvacueerd... vanwege de komst van een krachtige orkaan. De verwachting is dat die met windsnelheden van 185 km per uur... morgen aan land komt bij de grens van de twee landen. Niet alleen de wind is gevaarlijk, er wordt ook gevreesd voor een waterstijging tot 5 meter. Meteorologen in India vrezen voor grote schade. Het weer in Nederland, vooral in het midden en zuiden, is het vrij zonnig... maar er zijn ook wat stapelwolken. Het is 17 tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later opnieuw stapelwolken... en dan 20 tot 26 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat er file op de A9 Amstelveen richting Diemen.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 You cannot chase this ghost away. And this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same. And every single scar that you claim. There's a stone in the path to this place. And every single choice that you made has led you this way.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 If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. Let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely.